Renate Kok met het NOS Journaal. Er komt een versneld onderzoek naar de oorzaak van het brugongeluk in Zaandam eind november. Bij het ongeluk op de Prins Bernhardbrug raakte een ouder echtpaar zwaar gewond. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid betrekt ook meteen een ander Zaans brugongeluk in het onderzoek. In 2015 ging de JM Den brug open toen een 57-jarige vrouw daar nog stond met haar fiets. De vrouw overleefde die val niet. De Syriër die in augustus in Naaldwijk met een mes stond te zwaaien... wordt door het Openbaar Ministerie niet langer als terrorist beschouwd. Justitie vermoedt dat de man aan een psychische ziekte lijdt... en daarom door het lint is gegaan. Dat de man Aloua Akbar zou hebben geroepen... is niet genoeg om hem van een terroristisch motief te verdenken. De man wordt nu alleen nog verdacht van bedreiging van agenten. Er kunnen waarschijnlijk alsnog vuurpijlen de lucht in tijdens Oud en Nieuw dit jaar. De drie nieuwe geteste standaard zijn veilig genoeg bevonden. Dat schrijft staatssecretaris Van Veldhoven aan de Kamer. Pijlen moeten tegenwoordig verplicht vanuit een standaard worden afgevuurd... en mogen ook niet zonder worden verkocht. Het is nog niet duidelijk of verkopers op tijd aan die verplichte standaards kunnen komen. Steeds meer wetenschappelijke publicaties zijn gratis te lezen, meldt het Ratenau Instituut. In 2016 was 44 van de onderzoeken waaraan een Nederlandse wetenschapper meewerkte toegankelijk zonder te betalen. Daarmee loopt Nederland internationaal aan kop, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. Het is de bedoeling dat in 2020 alle publiek gefinancierde publicaties gratis te raadplegen zijn. Op die manier zou de kennis breder benut kunnen worden. Het weer vanavond gaat het harder regenen. En het is nu een eh, graad of acht. Morgen blijft het grijs, met soms ook wat motregen. Het wordt dan ook ongeveer 12 graden. En ook vrijdag is het bewolkt en nat, met later aan zee veel wind. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Zoals verwacht is de avondspits een uur eerder begonnen... In Noord-Holland staan files met 10 minuten of meer vertraging op de A2 Amsterdam richting Utrecht. Tussen Vinkenveen en de Leidse Rijntunnel drie kwartier vertraging door een ongeluk.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 En we zingen, we springen en we zijn zo blij, want er zijn geen stoute kinderen bij. En we zingen, we springen en we zijn zo blij, want er zijn geen stoute kinderen bij. Sinterklaasje, Sinterklaasje. Sinterklaasje, Sinterklaas. Hey, Sinterklaasje, kom maar binnen met je krijgt.